Vooral op het platteland verandert er veel. Daar verdwijnen soms hele buslijnen. Komt volgens reizigersvereniging Rover door bezuinigingen. Natuurlijk moet je goed op je geld letten, maar je moet ook mensen naar hun werk kunnen brengen. Je moet ook mensen naar de zorg kunnen brengen. En daarvoor is het openbaar vervoer. Dat is niet iets wat je eh, eh, zomaar weggehaald. Iemand zit eh, misschien wel in zijn eentje in de bus, maar dat doet hij niet voor de lol. Dat is omdat hij ergens heen moet. Het Planbureau voor de Leefomgeving noemde dit vervoersarmoede. Mensen op het platteland kunnen zo niet volledig deelnemen aan de maatschappij... omdat ze hun bestemming niet kunnen bereiken. In Sittard staan twee loodsen in brand. Het vuur ontstond vannacht om drie uur. Het is niet bekend waardoor. Omdat de loodsen vlak naast het spoor liggen... rijden er nog minstens een uur geen treinen tussen Heerlen en Sittard. In de Oekraïnse havenstad Odessa en omgeving zitten zo'n anderhalf miljoen mensen zonder stroom. Door een Russische droneaanval gisternacht zijn twee energiecentrales geraakt. Het is niet bekend wanneer de mensen weer stroom hebben. In het ergste geval duurt het maanden voordat de bol is gefixt. Mensen die voor de energie in huis volledig afhankelijk zijn van stroom krijgen het advies te vertrekken. En helaas geen beeldje voor de filmmakers van de Nederlandse animatiefilm Knor. Gisteravond werden de IFA's, de Europese filmprijzen, uitgereikt. Maar helaas grepen ze naast een prijs. Knor gaat over een meisje dat een varkentje voor haar verjaardag krijgt. En nu is het tijd voor mijn cadeau. Alsjeblieft. Dit is echt het allermooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Grote winnaar werd trouwens Triangle of Sadness, een internationale satirische film. Op het afgelopen filmfestival won Knor nog drie gouden kalveren... en het is de Nederlandse animatie-inzending voor de Oscars. Het weer, het is bewolkt, langs de kust kan er een bui vallen.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 Ron Gardner. Echt een eh, Jim Hall staat vooral bekend om zijn eh, prachtige en virtueuze gitaarspel. En dan vooral op de elektrische gitaar. En eh, Jim Hall heeft, is natuurlijk bekend omdat hij met de grootste van deze aarde heeft gespeeld. Zoals een uh, Ella Charles, Paul Desmond en nog vele anderen. Ook een hele bekende in de jazzwereld is natuurlijk John Coltrane. En ik heb een nummer van hem klaarstaan. En dat heet Naima. En dat is eigenlijk is eigenlijk genaamd naar zijn vrouw, ook Naima. Zoals gezegd, eh, John Coltrane met het nummer Naima. En deze eh, track is in 2020 eh, geremorst. Een prachtige opname. prachtige saxofoonklank. En in deze uitzending eh, eh, veel blazers. Dus, eh, en niet alleen maar saxofoons, maar ook een trompet. En als je het over de trompet hebt, mag natuurlijk een Chad Baker niet missen. En ik heb daarvoor een prachtig nummer klaarstaan van Chad Baker. En het heet Dear Old Stockholm. Chet Baker met uh, Dear Old Stockholm. En uh, eh, Chet Baker werd in 1929 eh, geboren als een zoon van Ierse ouders in de plaats jail in Oklahoma. Hij ontwikkelde zich tot een jazz-trompetist en een zoet zoetgevoiste zanger. Baker heeft als kenmerk de zachte, melancholieke toon die hij in zijn zang en spel op dezelfde manier gebruikt. Hij zingt zoals hij speelt. Begin jaren 50 was Baker een van de sterren van Carrie Mulligan Quartet... Met het Chad Baker Quartet maakte hij West Coast Jazz. In 1955 eh, gaf hij toen hij voor het eerst in Europa tourde concert in het Concertgebouw en onder andere in het Koerhuis. Zijn muzikale loopbaan was getekend door verslaving. Hij werd een aantal keren opgepakt voor eh, overtredingen van de narcotica-wet. Nadat hij in elkaar was geslagen en zijn voortanden had verloren... stopte hij eh, langere tijd met spelen muzikanten blijven toch uh, rare personen. Maar als we het over een trompetist hebben... en een trompetist mag natuurlijk dan ook niet missen... Miles Davis. En ik heb hier een eh, nummer uitgekozen en het heet Round Midnight. Miles Davis eh, met eh, Around Midnight. En dat zijn ook de typische klanken van een, eh, de trompetist van Miles Davis. Dat is dus te herkennen omdat hij een, bepaalde demper gebruikte. dat was een Harmon Mute. Een type demper waarmee hij het typische Trimble creëerde. Dat tijdens de rest van zijn carrière direct met hem geassocieerd bleef. Ook zijn klank en speelstijl zonder de mute zijn herkenbaar. Onder meer door de typische afbuigingen aan het begin en het eind van de tonen... en de ingehouden lyrische speelzijn. In ieder geval Miles Davis eh, was van grote invloed eh, op de jazzwereld... ook lang na zijn overlijden. Eh, we zijn er bijna in de kerststemming.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 En als we het toch over uh, jazzzangeressen hebben... dan mag er natuurlijk iemand anders ook niet missen. En dat, dat is natuurlijk Ella, Fitzgerald. En Ella Fitzgerald heeft zo'n breed scala aan albums uitgebracht. Dus het was moeilijk om daar een nummer te kiezen. Dus ik heb geprobeerd een nummer uit te kiezen... die een beetje bij het jaargetijde past. The snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall care if icicles fall. I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher, so I whether the storm, storm, storm. What do I care how much it may storm? Warm For My Love. En eh, begin eh, deze uitzending begonnen we allemaal met uh, blazers zoals saxofoon en trompet. En als je natuurlijk over blazers in de jazzmuziek hebt, mag er één absoluut niet missen. En dat is natuurlijk Charlie Parker. En Charlie Parker werd ook wel de beurt genoemd, omdat hij zeg maar floot op zijn saxofoon als een, als een vogeltje. En zo mooi de muziek naar voren bracht. Zoals gezegd, Charlie Parker met het nummer Parker's Mood. het nummer Step Lightning... van het gelijknamige album uitgebracht door eh, Blue Note. Met eh, de prachtige klanken, saxofoonklanken van eh, Joe Henderson. En op de piano Herbie Hancock. Maar eerst Blue Mitchell, geboren als Richard Allen Mitchell in Miami in 1930. En echt een prachtige jazzmuzikant op de, op, de, op de trompet. En zoals gezegd, Herbie Hancock speelde hier op dit nummer mee op de piano... En over Herbie Hancock gesproken. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van eh, Herbie Hancock. En het heet Maiden Voyage. Eh, Herbie Hancock met Maiden Voyage. We zijn alweer aan het eh, einde gekomen van het eerste uur jazz... op zondagochtend van 10 tot 12 bij, hier bij ZFM vanuit Zandvoort. Een koud Zandvoort en een mistig Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. Zometeen het tweede uur... Eh, een ander soort muziek als het eerste uur. Het eerste uur veel, was natuurlijk veel jazzmuziek van de midden vorige eeuw. Met veel riet en koper zoals saxofoon en trompet. tweede uur een beetje hedendaagse muziek en uh, hedendaagse jazzmuziek. En ook zeker heel veel van eh, Nederlandse bodem. Dus ik eh, hoor u graag terug. Of ik vind het fijn dat u luistert soms. En ook in het tweede uur hier bij ZFM Jazz op deze prachtige zondag. allemaal fijne dagen en een